Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rechter heeft de staking van vanavond bij KLM verboden. De KLM had een kort geding aangespannen... omdat door de geplande werkonderbreking van het grondpersoneel... 12.000 passagiers gedupeerd zouden worden. De rechter heeft meer tijd nodig om zich over de kwestie te buigen... en vindt daarom dat de staking voorlopig niet door mag gaan. Volgende week donderdag bepaalt de rechter of het grondpersoneel alsnog mag staken. Vakbond FNV voert actie voor loonsverhoging, behoud van vakantiedagen... en meer vaste contracten voor flexwerkers. Ziggo en Vodafone mogen fuseren, heeft de Europese Commissie besloten. Er is wel een voorwaarde, Vodafone moet uit de vaste telefonie stappen, maar dat had het bedrijf zelf al voorgesteld. Ziggo en Vodafone kunnen samen, net als KPN, vaste en mobiele diensten aanbieden op een eigen netwerk. De Turkse politie heeft een inval gedaan in het kantoor van een wetenschappelijke organisatie in Istanbul. Daarbij zouden veel arrestaties zijn verricht. Sinds de mislukte staatsgreep maakt de Turkse politie jacht op Gulen-aanhangers in bijna elke sector van de samenleving. In Duitsland is een derde verdachte opgepakt voor de verdwijning van een Amsterdammer die sinds mei wordt vermist. Het is net als de andere twee een Nederlander. Maandag werd in Noordhoorn, net over de grens bij Enschede, een lichaam gevonden. Onderzocht wordt of het om de vermiste Amsterdammer gaat. Samen met de verdachte runde hij een hennepkwekerij in Noordhoorn. De Spaanse politie heeft vijf Duitse vrouwen aangehouden voor het veroorzaken van paniek. De vrouwen organiseerden gisteravond in Playa d'Aro een zogeheten flashmob. Voor de grap lieten ze 200 Duitsers met camera's achter iemand aanrennen alsof het om een beroemdheid ging. Dat leidde tot enorme paniek. Veel mensen dachten dat het een terroristische aanval was en sloegen op de vlucht. De Spaanse politie had veel moeite om de rust te herstellen. De vijf Duitse vrouwen worden beschuldigd van verstoring van de openbare orde.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 What else can we do when we're feeling low? So take CFM Beachmasters na vier weken terug van weg geweest. Ja, ja, we zijn er weer. En eh, je hoorde net eh, Major Laser met Cold Water. Niet te vergeten, nieuw binnengekomen twee weken geleden. hey, eh, vier weken lang niet er geweest. Wat hebben we gedaan? Ja, eigenlijk vrij weinig, maar geen tijd voor radio. Dus dat is heel duidelijk. Ehm, wat gaan we doen dit keer? Nou, hetzelfde als altijd. Slap ouwe hoeren. Veel muziek. Veel nieuwe muziek ook. Want we hebben Ali B met Let's Go, die is nieuw. En wat hebben we nog meer? Keigo, ja, we hebben heel veel nieuwe dingen in ieder geval. Ik weet het allemaal niet. Het is zoveel.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 Ik zou gewoon bijna zeggen dat het beter dan ooit is. Maar dan lief ik, dus ja. Eh, we gaan lekker snel door. Dit was Time Flies. Met Once in a while. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. En nou, aangezien we toch lekker bij zijn, beginnen we weer met Sigala, Give Me Your Love.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 Amazing Future Klondike. En daarvoor die Martin Jansen met eh, All I Wanna Do. Nog een kleine 10 minuten. En dan beginnen we weer. Met het weer, het verkeer en al die andere onzin. Maar nu eerst Saknul en Future Futuring St.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 she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all, all, all. En dan gaan we verder met Tsunamo, Drop That Low. ZFM Beachmasters, ZFM Zandvoort. 7. Dat betekent dat het alweer tijd is voor het oh zo lekkere weer. En eh, het weer, ja, dat weer, het weer, het weer. Het weer mag wel wat beter hier in het Nederland. Want het wordt een beetje koud, vind ik. Vinden jullie niet dat het een beetje koud wordt? Ik vind van wel. Hey, eh, het weer van goed voor de avond, morgen en overmorgen. Opklaringen breiden zich langzaam uit. Maar in het zuidoosten is het eerst nog bewolkt en regenachtig. Vannacht koelt het tot ongeveer 15 graden af. Morgen langere periode met zon en op een enkele bui na droog. Het wordt rond de 21 graden. Later op de dag neemt de zuidwestenwind iets af. Vrijdag en in het weekend vrij veel zon. Landinwaarts eerst ook nog een lokale bui. Zondag overal droog en tijdelijk warmer. In het binnenland tot een graad of 25. Dit was het weer van Metergroep. Ik heb al nog wat file staan en eh, ik, noem ze, ja, ik noem ze allemaal, maar het zijn niet zoveel. Op de A2 eh, Eindhoven-Utrecht 10 minuten vertraging tussen Sint-Michelsel en Hindham. Op de A2 Maastricht-Eindhoven 18 minuten vertraging tussen De Hocht en Bata-Dorp. Rechter rijstrook is afgesloten. En je mag over de schutstrook gaan rijden. Op de A2 Luist Maastricht 9 minuten vertraging tussen Gronsveld en de A2 afrit Europaplein. Yo, het zijn eh, niet zoveel files meer tegenwoordig. Het, het, rijdt allemaal een beetje door. Hier in de buurt staat ook niks. Dus dat is allemaal mooi. Hey, uh, rij je nou te hard, hè? DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dat kan ook nog. Op de A2 Oude Kerk aan de Amstel bij Utrecht-Amsterdam hectometerpaal 36,7 staan ze te flitseren. En op de A20 Nieuwe Kerk aan de IJssel Gouda-Maasdijk hectometerpaal 41,9. En op de A27 Breda-Almere bij hectometerpaal 58,4. En op de A58 bij eindhoven Vlisselingen 74,2. En dan op de A79 Heerlen-Maastricht bij hectometerpaal 3,5. En op de A79 Maastricht Helen bij met paal 4.7. Heb jij nou nog flitsers gezien? Geef het even door via Flitsmeister. En eh, wie weet hoor je ze straks weer bij je terug. Dit was weer het verkeer en al die andere rattenplan. We gaan snel verder met Alvo Zorer met Sofia. Meekijken kan natuurlijk www.zfm-live.nl of via de tv Zigo Kanaal 40. Sueño cuando era pequeño sin preocupación sat back We het zit er net zo lekker. We gaan net allemaal zo lekker hier. Ik snap het allemaal niet. Ah, dit is wel lekker muziekje. Hey, we gaan snel verder met eh, Angel. Dubs, Angel featuring Dante Leon. Dit is ZFM uh, eh, Zandvoort. Beachmasters, hoe wil je het noemen vandaag? Het mag allemaal. Hou ons niet meer stil. Let's go. from outer space. We feel the same about a lot of things. She wouldn't change for the Milky Way. Her love is so new age. She's got a flicker in her eye, make you feel alive. I wake up, I cross my heart. Thank you. Ik weet niet of jullie het vinden, maar ik vind het tijd voor een Nederlands avondslap oud gehoer.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 En eh, natuurlijk niet te vergeten, Dark Necessity. Mijn Engels niet zo goed, maar wel very wel. Het komt er wel. Je luistert steeds naar ZFM Beachmasters. Elke woensdagavond. De beste lol. De beste muziek en de nieuwste zomerhits. Mijn naam is Jonas Parson en dit is ZFM Beachmasters. komt er allemaal niet zo lekker uit. Waar is nou verder met... Chris en Paul Kalkbrenner. Sky and Sand. Lekkere trendsmix. Tot aan het nieuws. Na het nieuws zijn we met jullie terug. Met een tweede uur ZFM Beachmasters. En we gaan hard. Dat kan je alles verklappen. Ik zeg tot na het nieuws. En bedankt voor het luisteren alvast naar het eerste uur ZFM. Beachmasters, tot zo! just rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon.